Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Belarus is Alexander Lukashenko zoals verwacht opnieuw uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens de voorlopige uitslag kreeg hij bijna 87% van de stemmen. Het hoogste aantal stemmen voor hem ooit. Het stond van tevoren al vast dat Lukashenko de verkiezingen in Belarus zou winnen. In het land zijn onafhankelijke media verboden en belangrijke oppositieleden zitten vast. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat inwoners van de Gazastrook vanaf vandaag weer naar Noord-Gaza mogen. Dat had dit weekend al moeten kunnen, maar Israël hield de weg nog dicht... omdat Hamas zich niet aan de afspraken hield over de vrijlating van een gijzelaar. De Israëlische Arbel Yahoud had dit weekend vrij moeten komen... maar Hamas zei dat het om technische redenen niet was gelukt... Jehoed wordt vastgehouden door islamitische jihad, een groep die samenwerkt met Hamas. Inmiddels is afgesproken dat Jehoed donderdag wordt vrijgelaten. President Bio van Sierra Leone zegt dat hij niet weet wie Jos L. is. De Nederlander staat bekend als Bolle Jos en is een van de meest gezochte drugscriminelen van Europa. Vrijdag doken beelden op van een kerkdienst in Sierra Leone... waar Jos L. te zien is vlak achter de president naast zijn dochter. Hij zou een relatie met haar hebben. Sierra Leone gaat nu een onderzoek instellen naar Jos L. en wil ook meewerken met de Nederlandse overheid en internationale politiediensten. In de Democratische Republiek Congo zijn rebellen de stad Goma binnengetrokken, in het oosten van het land. De stad werd al een tijd omsingeld. De rebellengroep M23 probeert de macht te krijgen over kostbare grondstoffen in de regio, zoals kobalt en goud. Experts van de VN en de Verenigde Staten zeggen dat de militie wordt gesteund door Rwanda. Dat land ontkent dat. Het weer, er trekt vannacht regen over het land. De minima liggen rond de 6 tot 10 graden. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe een bui.